Aan het begin van een eh, nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je me gezelschap houdt deze morgen tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ik heb zulke lekkere muziek in de aanbieding. Dus blijf gewoon hangen tijdens het zondagochtendontbijt. Heb je vorige week geluisterd en merkt u ook de puinhoop? <laughs> Ja, ging helemaal mis. Goed tijd voor Sundown. One morning in May. Was early one morning, one morning in May. I was down. smiling for hours was early one morning in May. See how she smiles after oh so many miles of flowers. there. He took my hand softly like I knew only he would, and I knew I would love him like I knew. still hear his laughter was early one morning in May. I'll have to go. So goodbye, my love, and know I'll be missing you. But one night in September, he stood. second hymn was early one morning in May. I'll have to go, so goodbye, my love, and know I'll be missing you. But one night in September, you still there. still see his face now, and I know I can't forget him. Was early one morning. dragging through the business of the day. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik altijd wat een geweldige omdraaiing. Normaal zijn eh, liefdesliedjes over hoe de vlinders in de buik nu weer voelen. <laughs> Ja, maar hier is het precies andersom. Een somber leven en toen kwam jij. Ja, geweldig nummer van ABBA. The Day Before You Came, dus. En Sundown, One Morning in May, op deze eerste mei, de dag van de arbeid. Terwijl we vrij zijn natuurlijk vandaag. Hè. Heel veel landen die vieren dat wel, wij hier in Nederland helaas niet. Ja, een vrije dag minder natuurlijk. Het is niet anders. Lekkere muziek op deze zondag. Dat wel. Straks gaan we het hebben over bedreigingen en onveiligheid. Is dat gevoel wel terecht? We gaan erover praten met gemeente NL. Want die weet daar alles van. Want die hebben de cijfers natuurlijk van alle gemeenten van Nederland. Je hoort het over, nou, zeg eens een kwartiertje. Maar eerst, nou, een niet al te bekend nummer van Eric Clapton. Maar wel erg mooi. My Father's Eyes. Goedemorgen. the heat time to figure it out. I'm holding my hands in your hand and I won't let go. I'm keeping your word and your face is a place like home. I've been blind, don't you know? Een geweldige stem waar we helaas veel te weinig nog van horen. Hoewel ik heb begrepen dat ze net weer een nieuwe CD heeft uitgebracht. Danielle, of eh, Gabrielle, sorry. Silby. Een Sanctuary. Prachtig. En verder hoor je natuurlijk Eric Clapton met My Father's Eyes. Straks over een paar minuten al gaan we praten over eh, bedreigingen en eh, dat soort zaken. En moet u eigenlijk wel bang zijn tegenwoordig? <laughs> Ja, je hoort het van gemeente NL over een paar minuten. Intussen zijn wij hier lekker aan de koffie en wat hebben we erbij vandaag? Van die pekanbroodjes. Geweldig! just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. The late night show, this is Lovable Larry. Gonna lay some sides on you. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby, and we'll do our thing together. is hard and the money is slow, but you've got no other place to go. Oh no. But you know you're gonna be big one day, cause the people love the songs you play and what you say. again soon, and good, real good. Hear that you'll be coming on home, then I don't have to be alone. Sleep all day and you work all night, and you think. Late Night Show. Lovable Larry speaking. Hi, baby. It's me. Hi, honey. How you doing? Not too good. I miss you. You're on the air, baby. Live on the Late Night Show. I'm gonna play the last record just for you, love. I'll be home real soon. Bye. Goh, gebeurde mij dat maar eens tijdens de uitzending dat je me belde en... de liefde verklaarde als het ware. Geweldig toch? Tiffany, lekker lovable Larry, late night show. En, en voor Dusty Springfield natuurlijk met I Just Don't Know What To Do. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is eh, mijn collega Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over bedreigingen, feit of gevoel. Dat is een vraag van Tino hij is directeur van gemeenten NL en in de studio. Tino, welkom. Fijn om hier te zijn. Bedreigingen, feit of gevoel. Ik zie een zin staan. Objectief gezien leven we helemaal niet in zulke turbulente tijden. Maar we voelen dat als samenleving anders. Mhm. Leg uit. Eh, nou, turbulente tijden hebben we volgens mij wel. We hebben altijd turbulente tijden. Oké. altijd. Ja, zo kan je het ook zeggen. Eh, je kunt zeggen, sinds eh, de, de, de opkomst van de stoommachine is onze samenleving eh, turbulent. En misschien wel steeds turbulenter geworden. Ja. waar, het, het, om gaat is. je zei al, ik ben bij gemeentenel. Wat je bij gemeenten merkt, is er komen steeds meer mensen, ik noem het even aan het loket, of steeds meer in de contacten. En dan heb je het letterlijk over contacten met alle inwoners van Nederland. En daar zit een diep gevoel van, oh jeetje, nu gaat het mis. en dat heeft eerst te maken met, we hadden natuurlijk een pandemie hebben, hadden, pandemie. Ja. Aan het begin was iedereen ook van, eh, eh, nou nu vergaat de wereld en dit komt nooit meer goed. En eh, ik ben benieuwd hoe lang ik nog te leven heb. Achteraf gezien valt dat dan ook wel weer mee. Het is ernstig, het is niet goed, maar dat valt ook weer mee. je ziet het bijvoorbeeld de laatste tijd zag je het met, of nou de Oekraïne-oorlog, wordt een hele grote bedreiging. weer zo'n punt, dat hadden we niet verwacht eigenlijk. Nee, maar als je nou ziet van wat, wat, wat, wat merk je er hiervan? Het valt voor, voor de gewone Nederland, het valt reuze mee. Eh, alleen de angst zit erin van, nou, nu worden we overspoeld met uh, eh, Oekraïnse vluchtelingen en we kunnen de deur niet meer uit en de straat is dan vol. Mhm. Dat gevoel, dat leeft heel erg. Alleen de feiten, die zijn natuurlijk wat anders. Ja, maar kan je dat gevoel dan wegnemen? Nou ja, je ziet eh, wat we aardig is in dat verband is bijvoorbeeld uh, Planbureau voor de Leefomgeving doet regelmatig onderzoek naar mhm. nou, hoe staan we er met z'n allen voor. En daar zie je dat ook van. Eh, en die kijkt ook naar de feiten. En de feiten zijn, ja, weet je wel, een gelukkig land. En het gaat hartstikke goed economisch. En eigenlijk is iedereen wel blij. Maar er zit een, een diep gevoel van ja, eh, eh, een bedreigende omgeving, dat zit er. En als je dus letterlijk kijkt naar de feiten van wat is er aan de hand en hoe gaat het met mensen, valt wel mee. Alleen wat, iets wat verder weg ligt, dat komt in één keer heel dichtbij door bijvoorbeeld, eh, nou ja, je ziet op dit moment hoe mensen reageren op de toenemende inflatie. Ja. Van nou ja, dit, dit, dit, dit is het einde van de economie. Dit is, we kunnen ermee stoppen. en ik kan niks meer kopen. En, en, en, en het gaat helemaal verkeerd. Wat je er wel zelf aan kunt doen, is kijken van nou, hoe zit het nou eigenlijk in mijn eigen omgeving? Hoe erg is dat nou eigenlijk? Valt wel mee. Eh, kijk eens naar anderen. Weet je, eh, wat doen die? Hou dat klein, hou het in de buurt. Want als jij de problematiek in China hier naar binnen haalt, ja, dan ga je natuurlijk de hele dag ongelukkig voelen. Ja, en daar kan je, toch niks aan doen. Nee, als het ver weg is, je hebt het niet in de hand. Lekker laten gaan. Eh, niet al te veel van aantrekken. Wel informeren. Ja, we worden wel overvoerd door dat negatieve of dat slechte nieuws, om het zo maar te zeggen. Maar dat voelen we zo. Want het positieve nieuws, bijvoorbeeld eh, mensen die vertellen over de natuur en wat er allemaal de komende maanden gebeurt, dat blijft een tijdje hangen. Maar op het moment als daar een negatief bericht overheen komt, dan pakken we dat beter. Die blijft veel langer hangen. Ja. Nou, dat is op dit moment wel, wel flink aan de hand. Maar dat heeft dus ook alles te maken met hoe onze maatschappij zich op dit moment ontwikkelt. Mhm. Die is daar gevoeliger voor dan ja, zeg maar 10, 15 jaar geleden. Wat heeft dat met jouw organisatie gemeente en NL te maken? Nou, gemeenten die zien dat, die voelen dat. Die zitten in de wijken, die hebben de mhm. loketten. Eh, die zijn met allerlei plannen bezig, beleidsplannen. En ook daar, ze hebben er aan de ene kant last van. Want als het een plan is bijvoorbeeld om iets te veranderen in een centrum, een winkelcentrum wordt het ook heel erg gevoeld. Zo van, zie je wel, daar gaan ze weer. En nu wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld, eh, nou ja, eh, in Rotterdam wordt op dit moment veel gesloopt aan woningen. Ja. Nou, bekend is dat heel veel mensen zijn daar tegen, tegen slopen überhaupt. Ja. Je hebt ongeveer 70% van de bewoners nodig die dan uiteindelijk voor zijn. Dan mag je gaan slopen. Heel veel mensen zijn tegen. Nou, wat is nou in de praktijk, zie je daar gebeuren, daar maar ook op andere plekken, als het één keer gesloopt is en je hebt mensen tijdelijk in een keurige, fatsoenlijke andere woning gezet, Kom maar 10% terug. Die zeggen, ik zit op een andere plek eigenlijk veel beter. Ja. En jullie hebben hier prachtig Maar dat moet je eerst ervaren. Dat, dat, ja. en daar zie je ook weer die angst in voor de toekomst. ik weet wat ik heb. In de toekomst weet ik het niet precies. Je zegt wel dat het heel mooi wordt. Maar wordt het ook zo mooi? Het kan menselijk ongemak zijn. Menselijk ongemak. Maar vertrouw daar eens een keer op. Weet je? Mhm. Of vraag eens een ander hoe dat dan precies zit. Ja, goed advies, denk ik, om eh, toch de positieve kant van eh, de zaken te bekijken. En niet te veel naar het nieuws te kijken en te luisteren. Maar wel jullie programma te luisteren. Oké, dat is duidelijk. Ehm, als we bij gemeenten NL eh, op de website kijken, dan komen we ook nog wat tegen van dit onderwerp. Absoluut. Dan moeten mensen zelf maar even kijken hoe ze daarmee omgaan. Maar je niet bedreigd voelen en toch de positieve kant benaderen. Dat hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt. Tino Mijn, directeur van gemeenten NL, dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. much I need. you stayed with me anyway. And even though you ain't gonna lose too much by leaving, I'm so glad. Zit wegdutten hier in de show. Ja, dat kan toch echt niet op deze eh, eerste mei, de dag van de arbeid. Want er moet gewerkt worden vandaag natuurlijk hier bij GoFam. De hele dag. Daarom brengen we je ook de beste muziek. Ja. Zouden we je aan de gang. Zeker als je nou ja, gewoon bij de douw werkt. Of eh, de kunstmestfabriek of whatever. Mooie muziek van Sardé. En je hoorde By Your Side. Natuurlijk. En Lionel Rich. Mooie, prachtige My Love. Ik wil nog veel meer moois hoor trouwens. Terwijl we hier lekker aan de koffie blijven. Er wordt hier wat afgetankt hoor, eerlijk. Jongen, jongen, jongen, jongen. Gaat hier wat koffie doorheen op een zondagmorgen. En terecht ook, want we moeten natuurlijk wel wakker blijven. Hè? En tijdens die koffie zoeken we mooie nummers voor je uit. Bijvoorbeeld deze. You called with the news, I thought you were kidding.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 We lopen al aardig aan tegen 11 uur, dus zo meteen gaan we alweer het tweede uur beginnen met nog iets pittiger muziek dan nu. Nog even iets moois van Tony Esposito. Papa Chico, kennen we hem nog? Goedemorgen. but you call your other side, or the confess echt zo'n eh, jaren 80 hit, hè? <laughs> Ja. Papa Chico, Tony Esposito. Eén of twee hits en daarna hoorden we er niks meer van, hè? het is eh, bijna 11 uur, zometeen wat mededelingen en daarna het nieuws. We praten je even bij en daarna ben ik weer bij je terug, dus... Eh, blijf vooral hangen. Want we hebben heel lekkere muziek voor je in de aanbieding. Dus stay tuned. Tot besluit van dit uur. Johnny Man en zijn singers in Up, Up and Away. Tja, ze zien ze vliegen in een mooie blond. Tot zometeen.